uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De Britse premier Johnson moet zo goed als zeker in Brussel gaan vragen... om drie maanden uitstel van de brexit. Het voorstel van tegenstanders van een no-deal brexit... kreeg genoeg stemmen in het Britse lagerhuis. Het hogerhuis moet nu morgen nog akkoord gaan de brexit staat nu nog gepland voor 31 oktober... een datum waar Johnson graag aan vast wil houden. Lagerhuis stemt later vanavond ook over nieuwe verkiezingen. Die wil Johnson houden op 15 oktober, zei hij na zijn nederlaag in het parlement. En die datum is ruim twee weken voor de brexit-datum. Het Europees Parlement heeft geen bezwaar tegen de benoeming van Christine Lagarde tot hoofd van de Europese Centrale Bank, de ECB. Vandaag is ze gehoord door de financiële specialisten van het parlement. Lagarde zei dat ze het tijd vindt worden voor een nieuw monetair beleid... met meer aandacht voor het klimaat. Over twee weken wordt gestemd over de benoeming van de Française. voetballers in Engeland willen dat Facebook, Instagram en Twitter direct accounts verwijdert als iemand iets racistisch plaatst. Ook moeten de sociale mediabedrijven meer doen tegen racisme op hun platform, stellen de voetballers. De Premier League is pas een paar weken onderweg, maar er zijn al meerdere zwarte spelers racistisch bejegend. Twitter zegt dat het alleen al de afgelopen twee weken actie heeft ondernomen... tegen meer dan 700 gevallen van misbruik en haatberichten. En de Italiaanse Grand Prix staat ook de komende vijf seizoenen op de Formule 1-agenda. Vandaag zijn de contracten getekend. De Formule 1-voorzitter spreekt van een zichtsbepalende en iconische race. Italië is met Engeland het enige land dat al sinds de oprichting van de Formule 1 in 1950 op het programma staat. En de race voor komend weekend is de race staat voor komend weekend excuus ook op het programma. Het weer nog. De laatste buien die verlaten via het oosten het land. Vannacht komen er opnieuw buien, mogelijk met onweer en windstoten.